Renate Kok met het NOS Journaal. Volgens de politie is de rust in het grootste deel van het land weergekeerd... met uitzondering van Rotterdam en Den Bosch. Al het treinverkeer van en naar Den Bosch is stilgelegd vanwege de rellen daar. Volgens ProRail is de sfeer rondom het station grimmig. Alle toegangswegen naar de stad zijn afgesloten... en ook zijn er winkels geplunderd. Daarmee is ingezet om de orde te herstellen. Ook in andere steden heeft de politie ingegrepen. Er zijn tot nu toe 151 mensen aangehouden en 2400 processen verbaal uitgeschreven. Oud-minister van Financiën Jamaluddin van Curaçao... heeft opnieuw 30 jaar cel tegen zich horen eisen... voor betrokkenheid bij de moord op politicus Helmin Wiels in 2013. Eerder werd hij veroordeeld tot 28 jaar cel... maar daartegen ging hij in beroep. Jamaluddin zou opdracht hebben gegeven voor de moord. Tijdens het nieuwe proces in Willemstad zei Jamaluddin opnieuw onschuldig te zijn. Het motief voor de moord is nog altijd niet duidelijk. Al is wel bekend dat Wiels en Jamaluddin een hoogoplopende ruzie hadden. Waarnemers op het eiland houden het erop dat de strijd van Wiels tegen de corruptie en de goksector op het eiland hem het leven hebben gekost. De Deense overheid trekt 2,5 miljard euro uit om Nertse fokkers te compenseren. In november moesten alle Nertse farms in het land per direct sluiten na corona-uitbraken. De sluiting van de Nertse fokkerijen was een zware klap voor Denemarken. Het land was de grootste producent van Nertse bond ter wereld. De Amerikaanse president Biden verlengt de reisbeperkingen voor Europeanen. Voormalig president Trump had eerder aangekondigd om vanaf vandaag 26 januari het inreisverbod op te heffen, maar dat gaat niet door. Verder beperkt Biden ook het vliegverkeer uit Zuid-Afrika vanwege zorgen over de coronavariant die naar het land is vernoemd. Het weer, er trekken buien over, lokaal met sneeuw of natte sneeuw. Er is al kans op gladheid. Langs de kust kan het even stevig waaien.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 Would smile, and that's because. every beat of my battered heart. Sudden joy, a tender kiss. I know I'm gonna die this, and that's because I could. ZFM. reason why I'm free in my trapped soul. Must be the reason why I'm king of my castle.